Maar eigenlijk hadden ze geen vrije keuze. Nog meer mensen zijn nu op de vlucht geslagen, zoals deze vrouw. Но у них э, им нужно как меньше мо- людей пропустить. Как можно меньше. Ja, volgens haar laten de Russen nauwelijks mensen vertrekken uit het gebied. Sinds de aardbevingen van afgelopen weekend in Noord-Groningen zijn 800 schadegevallen gemeld. Het gaat om scheuren in muren of kastjes die los zijn komen te zitten. De beving had een kracht van 2,8. De trillingen worden veroorzaakt door de gaswinning. Een nieuw systeem waarmee de politie mee kan luisteren met telefoongesprekken van criminelen werkt nog steeds niet. Al drie jaar heeft het systeem kuren, schrijft NRC. En dat is een groot probleem, want de maker van het oude systeem trekt er over een maand de stekker uit. En dan staat de politie dus met lege handen. De brandweer in Rotterdam heeft iets nieuws. Ze gaan met een onderwaterdrone zoeken naar mensen die in het water belanden. Zonder die drone eh, moet je afgaan van getuigen van nou hier hebben we ongeveer iemand onder water zien gaan. En met behulp van de onderwaterdrone kunnen we een groot gebied in een veel snellere tijd afscannen. En zien we ja, eh, personen eh, onder water. In plaats van dat we ze uh, luk op de, op de tas moeten gaan zoeken. Afgelopen zomer ging het nog goed mis in Rotterdam. Toen kapseisde een watertaxi na een botsing met een rondvaartboot. De passagiers kwamen met de schrik vrij, maar het had heel anders kunnen aflopen. Het weer, aardig wat zon. Langs de kust kans op een bui, 14 of 15 graden.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 I never treated you, baby. This love will make me the starting. No, no. I'm not gonna tell me what's up, bingo. I'm on what you make me the day. I'm going to girl, I wanna make you. Baby, I am going to like make you. Oh, baby, oh, no, no. Zandvoort, op 106.9 CFFM close my eyes Free falling into another space and time I miss you and your electric light at 11:11. Are any of these shooting stars a message from you? Is there any other way? Got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth. Velvet skies when I close my another space and time I miss you and your electric light God. Ik ben klaar met al die streken.